Ember Brandsen met het NOS-journaal. De linkse oppositiepartijen en ministerie van Financiën zich afvroegen of de afschaffing van de dividendbelasting wel een goed idee was. Jesse Klaver vraagt zich af wat het kabinet bezield heeft om 1,4 miljard te besteden aan een plan waar de ambtenaren tegen waren. De PvdA noemt het verbijsterend dat de informatie werd achtergehouden. De SP noemt Rutte een loopjongen van het grootkapitaal. Vandaag praat de Kamer over de kwestie. De Deense rechter doet vandaag uitspraak in de duikbootmoordzaak... waarvoor uitvinder Peter Madsen terecht staat. Hij wordt ervan verdacht dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall... op zijn duikboot om het leven heeft gebracht. Madsen ontkent dat, maar volgens het Openbaar Ministerie... heeft hij Wall gedood nadat hij haar had gemarteld. De journaliste ging vorig jaar augustus met Madsen mee... in zijn zelfgebouwde onderzeeër voor een interview. Ruim een week later werden haar stoffelijke resten gevonden in het water... ten zuiden van Kopenhagen. Bedrijven die podia bouwen hebben steeds meer moeite met het vinden van personeel, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ieder jaar komen er meer festivals en evenementen bij, maar er zijn niet genoeg mensen om alle podia op te bouwen. De podiumbouwers van Pinkpop, Lowlands en Mysteryland bevestigen dat ze tegenwoordig een stuk minder reacties krijgen op vacatures. Het gaat niet goed met de seksshops in Nederland. Het aantal erotiekwinkels daalt snel. In ruim tien jaar tijd is een derde gesloten. Er zijn er nu 177 over. Volgens marktonderzoeker Locatus zet die dalende lijn de komende jaren nog verder door. Veel mensen kopen seksartikelen tegenwoordig online en niet meer in fysieke winkels.